Michel Koenen met het NOS-journaal. D66-leider Jette zegt er vertrouwen in te hebben dat de minderheidskabinet van D66, CDA en VVD... straks op brede steun kan rekenen uit de Tweede Kamer... op grote thema's als stikstof en woningbouw. Jette spreekt tegen dat ze niet echt een idee hebben hoe ze in de nieuwe situatie willen samenwerken. Sommige oppositiepartijen zeiden dat na hun gesprek aan de formatietafel. Jette had zelf een heel andere indruk van de gesprekken, zei hij. Vier bemanningsleden van het ISS zijn terug onderweg naar aarde. Ze hebben het ruimtestation enkele weken eerder verlaten dan de bedoeling was... omdat één van de astronauten een ernstige medische aandoening heeft. Wat precies is niet bekend. De toestand van de ruimtevaarder is wel stabiel. De verwachting is dat de capsule waarmee de vier terugkeren... ergens na acht uur weer terug is op aarde. Ajax-trainer Fred Grim wil dat de meegereisde fans naar het bekerduel met AZ hun geld terugkrijgen. Dat moeten de spelers, technische staf en club regelen... zei hij na de grootste nederlaag ooit voor de club in de KNVB-beker. Ajax verloor in Alkmaar met 6-0... waardoor de club al in de achtste finales is uitgeschakeld. Grim, die eerder deze week te horen kreeg dat hij het seizoen mag afmaken... had geen verklaring voor de wanprestatie. We schamen ons kapot voor deze uitslag, zei hij. En Marokko heeft zich geplaatst voor de finale van de Afrika Cup. In de halve finale werd Nigeria naar strafschoppen verslagen. Na 120 minuten stond het nog 0-0. In de finale in eigen land neemt Marokko het zondag op tegen Senegal. Het land speelde voor de laatste keer in 2004 de finale van de Afrika Cup. Die werd verloren. De enige keer dat het land won was in 1976. Het weer is grotendeels bewolkt. Lokaal valt wat regen. De temperatuur die loopt de komende nacht langzaam wat op. Overdag veel bewolking, op veel plaatsen valt dan wat regen en het wordt ongeveer 9 graden.